Zes uur. Dit is Maud met het NOS Journaal. Feyenoord. De Rotterdammers wonnen de thuiswedstrijd tegen Heracles met 3-1. Alle doelpunten werden gemaakt door Dirk Direct na het laatste fluitsignaal sprongen fans massaal de vijver in op het Hofplein. Ook in de Kuip is de sfeer uitzinnig. De spelers hebben in het stadion de kampioenschaal gekregen. Morgen is de officiële huldiging op de goalsingel. Volgens de politie is de sfeer tot nu toe goed... Dat was vorige week anders, toen Feyenoord verloor. Er braken op verschillende plekken in de stad rellen uit. Meer dan 100 mensen werden gearresteerd. In Amsterdam is het relatief rustig. Veel Ajax-fans gunnen Feyenoord de kampioenschaal... omdat Ajax al in de finale staat van de Europa League. Na computerdeskundigen en antivirusspecialisten waarschuwt nu ook de politie voor gijzelsoftware... Sinds vrijdag hebben cybercriminelen op grote schaal software verspreid die bestanden blokkeert. Pas als slachtoffers betalen zou de computer weer worden vrijgegeven. De politie raadt het af om te betalen en zegt dat mensen en bedrijven zich beter kunnen wapenen door antivirusprogramma's te gebruiken, updates direct te installeren en geregeld backups te maken. Wielrenner Wilco Kelderman is uitgestapt in de Ronde van Italië. Hij kwam in de negende etappe hard en val toen hij tegen een geparkeerde motor aanreed. Dat gebeurde bij het begin van de klim van de Blokhouse. Ook vier renners van Sky vielen. Kelderman kon in eerste instantie verder, maar stapte later toch af. De Nederlander stond in het klassement op de 16e plaats. Met de uitval van Kelderman raakt Tom Dumoulin zijn belangrijkste knecht kwijt. Het weer, buien en zon wisselen elkaar af.